door de nacht, uur na uur. De stoere knijst een hart als staal aan het stuur. Ze doen hun plicht voor vrouw en kind, ver van huis. Een kleine fout en de chauffeur komt nooit meer thuis blijkbaar bij dag en bij nacht. Met wagens heel zwaar aan de vracht. Zijn arbeid ziet hij niet als sleur. Het is zijn plicht, hij is chauffeur. Aan menig gevaar staat hij bloot. Maar het moet wel, het is immers zijn brood. Dat hij er zijn hakje aan waagt. Ach, daar hoort niet naar uur na uur. De stoere knuisten hart als staal aan het stuur. Ze doen hun plicht voor vrouw en kind, ver van huis. En kleine fout en de chauffeur. wordt hij door slaap overmand. Dan zet hij zijn kar langs de kant en rust met zijn hoofd op het stuur. Even uit, soms nog geen uur. Daarna raast hij weer door de nacht. Er wordt op zijn lading gewacht. Hij rijdt als gejaagd door de wind, ver van huis, van vrouw en kind. voor vrouw en kind, ver van huis. En kleine fout en de chauffeur komt nooit meer thuis. En kleine fout en de chauffeur komt nooit meer thuis.